Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. De politie in Oostenrijk heeft meer bekendgemaakt over drie Nederlanders... die zijn omgekomen tijdens de wintersport. Het zijn mannen van 33 en 35 uit Apeldoorn en iemand van 60 jaar. Ze hoorden bij een groep toerskiers die werd overvallen door een lawine. Een vierde Nederlander raakte gewond en ligt in het ziekenhuis. Die is niet in levensgevaar. Het aantal kinderen in Nederland dat niet naar school gaat neemt nog altijd toe. De kinderombudsman maakt zich zorgen, want de grootste groep thuiszitters... zijn kinderen met ernstige fysieke en psychische problemen. Voor die kinderen is vaak geen passend onderwijs te vinden... en dus is de enige oplossing dat ze thuisles krijgen. Daarnaast blijven steeds meer kinderen thuis vanwege hun geloofs- of levensovertuiging. De ombudsman zegt dat er geen of weinig zicht is op of het thuisonderwijs wel goed genoeg is. Ze wil dat de onderwijsminister in actie komt om het onderwijs op school toegankelijker te maken. In een meertje bij Leiderdorp is gisteravond een lichaam gevonden. Twee mensen die daar aan het kano waren zagen het lichaam drijven en sloegen alarm. De politie doet nog onderzoek om wie het gaat en wat er is gebeurd. Een trotse ruimtevaart- en klimaatonderzoekers. Een satelliet die ze maakten heeft voor het eerst beelden gestuurd. Twee maanden geleden ging hij de lucht in. 3, 2, one, ignition, engines full power, and liftoff of Falcon 9 carrying NASA Pace. Ja, dat is niet alleen mooi voor NASA, maar ook voor een groep Nederlandse wetenschappers. Zij werkten jarenlang aan de Specs One en dus zijn ze heel trots met de eerste resultaten. Nou, we zijn ontzettend blij eh, dat we deze te zien krijgen. Eh, we zien namelijk dat het instrument werkt in zijn baan om de aarde. En goed ook. Eh, dit instrument eh, laat fijnstof zien in de atmosfeer. En fijnstof is ontzettend belangrijk voor het klimaat. Maar we weten er eigenlijk nog maar weinig van. En met dit onderzoek kan nog beter worden gemeten hoe het gaat met ons klimaat. Het weer nog. De dag begint grijs, maar vanuit het zuiden breekt het steeds vaker open.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 Plans for everyone. It's in the of my eyes. My little China girl, you shouldn't mess with me everything you are. You know, I'll give you television. I'll give you eyes of blue. I'll give you a man who wants to rule the world.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 Defensie zegt wel dat vliegers bij het starten en landen proberen de geluidsoverlast te beperken. De Portugese katholieke kerk gaat slachtoffers van seksueel misbruik een schadevergoeding betalen. Vorig jaar werd duidelijk dat de afgelopen 70 jaar duizenden Portugese kinderen door geestelijken zijn misbruikt. Slachtoffers kunnen zich vanaf de zomer voor een vergoeding melden bij een commissie. De drie Nederlandse skiers die gisteren om het leven kwamen door een lawine in Oostenrijk... waren 33, 35 en 60 jaar. Twee van hen kwamen uit Apeldoorn.